Robert Baltus met het NOS Journaal. In Wales wordt Vaughan Gething de eerste zwarte premier van het land. Hij versloeg zijn tegenstander Jeremy Miles met ruim 57% van de stemmen... in de leiderschapsverkiezingen van Welsh Labour. Dat is de regerende partij van het land. Daarmee heeft het Verenigd Koninkrijk naast Schotland en Engeland... nu ook in Wales een eerste minister die niet wit is. Gethings ouders komen uit Wales en Zambia. Voordat hij in 2011 de politiek inging, werkte hij als advocaat. Hamas en Israël gaan weer met elkaar in gesprek over een voorstel voor een staakt het vuren. Dat melden Egyptische bronnen aan persbureau Reuters. De gesprekken zullen in Qatar plaatsvinden en beginnen mogelijk morgen al. Een vorige deal klapte omdat Hamas een permanent staakt het vuren wilde. Israël zag daar niks in. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk... brengt voor een bedrag van ruim anderhalf miljard euro... een netwerk van spionagesatellieten in een lage baan rond de aarde. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen daarmee over nagenoeg... de hele wereld militaire objecten detecteren en in de gaten houden. Dat bevestigen bronnen aan persbureau Reuters. Wanneer het systeem in gebruik kan worden genomen, is nog niet bekend. Nederlands beroemdste primatoloog Frans de Waal is overleden in zijn woonplaats Atlanta in de Verenigde Staten. Dat bevestigt zijn familie aan NRC. De Waal, die meerdere boeken schreef over het sociale gedrag van mensapen... is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide maagkanker. Caroline van der Plas heeft de leden van haar partij gewaarschuwd... dat BBB in de kabinetsformatie heel veel kan halen, maar ook zal moeten geven. Op de algemene ledenvergadering van BBB in Nieuwegein zei ze ook dingen te moeten loslaten.